Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Delen van de broncode van Twitter zijn gelekt op internet. De code zou zijn gedeeld via GitHub, een online verzamelplek voor software, zegt Twitter. Het bedrijf heeft via de rechter geprobeerd om de broncode offline te halen, ontdekte de New York Times. GitHub zou dat inmiddels hebben gedaan. Twitter zou verder van het bedrijf willen weten wie de code heeft gedeeld. Het Israëlische kabinet overlegt over een mogelijk uitstel van de omstreden juridische hervormingen in het land, schrijven Israëlische media. Premier Netanyahu zou daarover hebben gesproken met onder andere zijn justitieminister. Het overleg gaat waarschijnlijk deze ochtend verder met leiders van de coalitiepartijen. Op meerdere plekken in Israël waren spontane demonstraties nadat Netanyahu zijn minister van Defensie Galland had ontslagen. Die had kritiek geuit op de voorgenomen hervormingen, waarmee het Hoge Rechtshof minder macht krijgt en het parlement meer. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Delfshaven is een Rotterdammer van 31 gisteravond overleden. Het incident gebeurde rond 7 uur. De schutter is daarna gevlucht. Twee mannen zijn gewond geraakt en gearresteerd. Een man van 27 uit Rotterdam en een man van 27 uit Vlaardingen. En cabaretier Micha Wertheim houdt dit jaar de oudejaarsconferentie op NPO 1. Die voorstelling gaat Voor 12 heten, blijkt uit de speellijst van zijn impresariaat. De theatermaker gaat vanaf begin november met de productie door het land toeren. Het weer op veel plaatsen droog, maar in het noorden en westen kans op een winterse bui bij 0 tot 2 graden.